met het NOS-journaal. De Europese top over de delegaties zijn aan het eind van de middag zonder resultaat uiteengegaan. Op een persconferentie zei EU-president Van Rompuy dat de besprekingen de komende weken worden voortgezet. Volgens Van Rompuy lukt het begin volgend jaar waarschijnlijk wel om een akkoord te sluiten over hoeveel geld landen moeten storten. Het CDA wil van het kabinet weten wat de aanpassing van de hypotheekrenteaftrek betekent voor de middeninkomens... Volgens drie CDA-kamerleden gaat de discussie tot nu toe alleen over de gevolgen voor mensen in de hoogste belastingsschijf van 52 procent. De aftrek voor die groep wordt in 28 stapjes afgebouwd tot 38 procent. Maar wat gebeurt er als je een inkomen hebt tussen ongeveer 20.000 euro en 60.000 euro per jaar, vragen de CDA'ers. Daarover is het nieuwe akkoord volgens hen heel vaag. Een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft bekend dat hij een rol heeft gespeeld bij de moord op een bejaarde man uit Axel. Wat de verdachte precies heeft bekend wilde het Openbaar Ministerie nog niet zeggen. Eind vorige maand werd in een sloot in Westdorpen, Zeeuws-Vlaanderen... het lichaam gevonden van een 86-jarige man. Hij was met messteken om het leven gebracht toen hij zijn hond uitliet. De eigenaar van een Brits circus en zijn vrouw zijn veroordeeld voor mishandeling van een olifant. Ze hebben een voorwaardelijke straf gekregen. De Aziatische olifant van 58 leidt aan artrose... Ze stond permanent met een voorpoot en een achterpoot vastgeketend. De circuseigenaars weigerden haar medicijnen te geven en lieten toe dat het dier geregeld werd geslagen. Een in het geheim gemaakt filmpje van de mishandeling speelde een grote rol bij de vervolging. Vorig jaar werd de olifant al weggehaald bij het circus en ondergebracht bij een safaripark. Het weer, opklaringen, vannacht laaghangende bewolking en op veel plaatsen nevelig. Morgen grijs en in de middag regen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voorknopend Gouwe 5 door een ongeluk... maar de rijstroken zijn wel weer vrij. A13 Rotterdam richting Den Haag Tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid 7 kilometer.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 Maybe there are some things we're not meant to understand. star. 출보다 야한 여자 그런 감 van Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op van Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been?